Gisteren werd hij veroordeeld tot vijf jaar werkkamp wegens verduistering. Vanochtend besloot de rechtbank dat Navalny het hoge beroep in vrijheid mag afwachten. Dat gebeurde op verzoek van het Russische Openbaar Ministerie. Navalny is een uitgesproken criticus van president Poetin. Volgens westerse landen en organisaties als Amnesty International is hij het slachtoffer van een politiek proces. Navalny was kandidaat voor de burgemeestersverkiezingen in Moskou in september. Wegens een veroordeling trok hij zijn kandidatuur in. De Amerikaanse geheime dienst probeert te voorkomen dat er nieuwe klokkenluiders opstaan binnen de dienst. Aanleiding is de zaak rond oud-medewerker Edward Snowden, die informatie over de werkzaamheden van de geheime dienst NSA lekte naar de pers. Daaruit bleek dat de Verenigde Staten wereldwijd het telefoon- en mailverkeer in de gaten houden. Onderminister van Defensie Carter wil met extra maatregelen voorkomen dat medewerkers informatie lekken. Zo is er voor de toegang tot gevoelige informatie voortaan toestemming nodig van een tweede persoon. Voor het eerst in drie jaar is de overslag van goederen in de Rotterdamse haven gedaald. In het eerste halfjaar werden vooral veel minder ruwe olie en minder containers overgeslagen. De aanhoudende economische crisis in Europa doet de overslag de das om. Alleen de overslag van steenkool liet een stijging zien van 13 omdat elektriciteitsproducenten liever goedkoper steenkool gebruiken dan duur gas. Bauke Mollema gaat vandaag toch van start in de 19e etappe van de Tour de France. Dat heeft de ploegleiding laten weten. Mollema was de afgelopen dagen ziek en volgens de ploegleiding was er gisteren voorafgaand aan de etappe naar de Alpe d'Huez twijfel of de Groninger zou kunnen rijden. Na afloop van de zware rit, waarin Mollema van de vierde naar de zesde plaats in het algemeen klassement zakte, was het onzeker of hij vandaag van start zou gaan. Het weer volop zon, alleen langs de noordkust ook wat wolken van zee. Het wordt 20 graden op de stranden en 24 tot 28 graden in het binnenland. Morgen eerst wisselend bewolkt, in de middag meer zon. Temperatuur dan tussen 20 en 25 graden. En dit was het NOS Journal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat tussen knopen de Bresseplein en knopen Ridderkerk 3 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht, er staat een auto stil.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 Ah.